uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een aantal maatregelen aangekondigd... om het fors toegenomen aantal coronabesmettingen in de stad in te dammen. Het toezicht op de horeca en zalencentra wordt aangescherpt... en na een waarschuwing kan een zaak vier weken gesloten worden. Ook komt er een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan 100 mensen... Mochten deze maatregelen niet genoeg helpen... dan worden de komende tijd nog meer regels ingevoerd. Zoals een verplichte sluitingstijd om middernacht voor de horeca... een maximum aantal van 100 personen bij bijeenkomsten... het sluiten van zalencentra... en het actief ontmoedigen van toeristen om naar Amsterdam te komen... Over dat laatste punt ontstond vanavond verwarring. In een brief van Halsema over de namens de veiligheidsregio stond dat toeristen per direct actief ontmoedigd worden. Dat mensen alleen voor noodzakelijke bezoeken naar Amsterdam moeten komen. Dit werd ook door een woordvoerder van Halsema bevestigd, maar Halsema kwam daar later vanavond op terug. De passage zou per ongeluk in de brief terecht zijn gekomen. Eerder op de avond maakte premier Rutte en minister De Jonge een aantal nieuwe coronarichtlijnen bekend. Zo geeft het kabinet het advies om thuis geen feestjes, borrels of, actieve, of andere bijeenkomsten te organiseren. Wie toch met ze uitnodigt mag maximaal zes gasten ontvangen. Ook na 1 september moet iedereen zoveel mogelijk thuis blijven werken. En de thuiscarantaine-tijd wordt verkort van 14 naar 10 dagen. De Bijenkorf in Amsterdam gaat minstens twee weken dicht vanwege meerdere coronabesmettingen. Iedereen die onlangs in het warenhuis is geweest... krijgt het dringende advies om zich te laten testen. De afgelopen week zijn meerdere medewerkers van het warenhuis bij de Dam... op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest. Medewerkers waren, terwijl ze besmettelijk waren, aan het werk... meldt de veiligheidsregio. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Er kan wel mist of nevel ontstaan. Morgen is het overwegend zonnig bij 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Velse tunnel, die ligt in A22 van Beverwijk naar Velsen, is dicht voor werkzaamheden.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 Een fantastische Amsterdamse big band. En het nummer is geschreven door meneer Henry Mancini. De man van de Pink Panther muziek. En dit heette The Baby Elephant Walk. Ehm, graag laat ik dan van deze band nog eens horen. En dat is natuurlijk een zwoel zomernummer. Een zwoel zomernummer ooit bekend geworden door de vertolking van eh, Dean Martin. Het was oorspronkelijk een Mexicaans nummer. Toen betekende het... Uh, werd geschreven door een Mexicaanse componist. dat werd helemaal niks. Werd niet opgepikt door de rest van de wereld tot Dean Martin het op de plaats zette. Toen werd het een wereldhit. En eh, de Biggest Big Band die gaat dit nu vertolken. Gezongen door André Rabini. En dan heb ik het over nummer Sway. my rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore.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 flower bending in Oscar Peterson. Met Barney Kessel op de gitaar en de um, ongelooflijke steady spelende Mr. Ray Brown op de bas. Een live-opname Carnegie Hall 1952. Alsof het gisteren is opgenomen. Fantastisch. En dan gaan we nu naar het vuurwerk van uh, eh, Mr.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 And life can be so sweet. oh. oh you know I walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid. And the roofers are totally pop I ain't got a cent. I'm rich as a Rockefeller. And gold dust at my feet. Ooh, on the sunny side, grab had had But pants and shoes and two bop Did that doodly that to do the baby Just direct your feet Yeah to the sunny honey funny Da da da do baby I can hear the pitter pat Rat a tat la bop Do the dip da da dip do do da ba day. I ain't got a cent now. I'm rich as a street fellow. Every lip I bend the gold dust. Shabba do do Vrolijke muziek en eh, eh, een hele cd vol met boogie boogie en jive. En aanverwante stijlen. Kijk maar eens op eh, YouTube. Fantastisch. Regalato. Dan gaan we nu naar een Nederlandse groep. Die wordt aangevoerd door Bart van Lier op de trombone. En die groep die heet Bart Bones. Bart Trombones. En eh, Bart van Lier speelt daar trombone. Bert Boeren, eh, ook een grootmeester. Op de, nog een tijd in de Dutch Swing gezeten zelfs. Ook Bert Boeren op de trombone. Martijn hier op de trombone. Erik van Lier, broer van, op de bastrombone. Kees Slinger aan de piano. James Long op de bas. En good old John Engels op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar de zangstem van Sylvia Drosten, Die wordt begeleid door Bart Bones in het eh, nummer Undecided. and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no. And when you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are Then you promise to return, and you don't, I really burn. Well, I guess I never learned, and I it. If you've got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind, you're undecided now. So what are you going trio. Benny Green op de piano, Christian McBride op de bas... en Pizzarelli op de gitaar en zingend. En dat gitaarspel heeft hij natuurlijk van zijn oude heer... de um, onvolprezen Bucky Pizzarelli. En we blijven in de States, maar helemaal niet echt... Want het is allemaal opgenomen in Parijs met ook eh, <laughs> een beroemde Franse bassist. We gaan naar Stan Getz en die is in 1959 eh, in Parijs in de studio gedoken... met Martial Solal op de piano, Pierre Michelot op de bas. Dat was eh, destijds eh, een bassist die bij elk Amerikaan werd toegevoegd. En Kenny Clark op het slagwerk. En we gaan luisteren naar A Ghost of a Chance. Mister Mr. Stan Getz. Eh, Ghost of a Chance. Er is een eh, Amerikaanse zanger, John Hendricks. En die heeft eh, allemaal familieleden om zich heen die zingen. Judith Hendricks, Michelle Hendricks en Aria Hendricks. En vervolgens zet hij naast zich neer Winton Marsalis... Red Holloway op de sax... Benny Colson op de tenorsax en eh, een ritmegroep. En stapt hij de studio binnen in de, en maakt de plaat John Hendricks en his all-stars bopping at the blue note. Get me to the church in time. in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper, let's have a whopper. Just get me to the church on time. I'm getting married in the morning, spruced up and looking in my prime. Don't lose the compass. let's have a rumpus. Just get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor if I'm whistling out the door. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Hey, girls, come and kiss me. Say that you'll miss me. Just get me to the church. Well, get me to the church. Well, for Pete's sake, get me to the church on time. dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ja, dat is eh, John Hendricks. En eh, we gaan ook het tweede stuk laten horen van deze prachtige live LP. Do You Call That a Buddy? gave him all the food and drink that I was able. Well, he ate my chicken and he drank my tea. Then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now, do you call that a buddy? could that be your buddy? No. I believe I'll shoot my buddy. Cause he's such a dirty cat. Well, he smiles in my face, but he ain't my friend that's just his way to get me to let him in. Then, after he done ate and drank for free, then he tries to tell my gal she ought to split from me. Now, do you call that a buddy? No, no. Well, could that be just because I thought he was a friend of mine. Now, if I had 10,000 donuts, darn his soul, well, I wouldn't even give him a donut hole. How do you call that a buddy? daddy. Yes, yes, cause he's such a dude. Dat was het orkest van Fut Kandrix. Een Belgisch orkest ehm, met een stuk genaamd Introducing Mr. Basie. En aan het slagwerk Jeff de Boek. Kijk, dat zijn nou eens namen die gaan we niet vergeten. Op de cursus eh, jazzplaten draaien heb ik bij les 1 eh, hebben we gehad dat je eh, het onderwerp dat je als iemand een verzoeknummer vraagt... dat je daaraan moet voldoen. En dat je dat zeker niet mag vergeten. En toen vroeg ik aan de cursusleider... wat als je niet aan dat verzoek voldoet of dat je het vergeet. Toen zei hij, nou jongen, dan zwaait er wat. Dus ik ga eh, zeker niet vergeten het volgende nummer aan te kondigen. Dat is een verzoek van een van de luisteraars. Nina Simone met het stuk in the Dark. En daarmee heb ik voorkomen dat er wat zwaait. Met eh, aan het slagwerk Philly Joe Jones. Met het stuk Rose Room. We hebben nog eh, tijd voor twee, twee dingen. En het eerste, dat is Jimmy Smith. Die heeft een plaat gemaakt. Dot Com Blues. Met onder andere Dr. John, B.B. King, Timer Hall. En Etta James. De eh, zangeres die vriend en vijand altijd weet te boeien met haar wijze van zingen. En we gaan haar horen in het, eh, in het stuk I Wanna Make Love To You. wanna make love to you. Love to you. Love to you. Love oh, yeah. Love to you. make love to you. Dat James. Nou, eh, ZFM Jazz luisteraars. Het zit er weer op. Drie uren lang vandaag een programma met gevarieerde muziek. Ik hoop dat je het leuk vond. En ehm, ik zou zeggen, volgende week zondag wordt dit programma voortgezet... door een van de collega's van het team eh, ZFM Jazz. Ik ga eh, bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer. We gaan stoppen met het trio van Duke Jordan...